Zit van der Linde met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk wat het motief was van de man die een LHBTI-club in de VS om zich heen heeft geschoten. De 22-jarige man doodde vijf mensen, 18 bezoekers raakten gewond. Hij had een kogelwerend vest aan en gebruikte een semi-automatisch geweer. Medewerkers konden de man overmeesteren. Hij is gearresteerd en ligt gewond in het ziekenhuis. De club spreekt van een hate crime. Toen het gebeurde was er een feest aan de gang vanwege Transgender Day. Kamerleden voelen zich soms zo geïntimideerd dat ze hun mening in het openbaar voor zich houden. Ook merken ze in hun privéleven steeds sterker de gevolgen van de polarisatie in de samenleving. Dat zeggen ze in een onderzoek van de NOS. Bijna een kwart van de 51 deelnemers zegt dat ze uit angst voor bedreigingen of intimidaties hun mond wel eens hebben gehouden. En ook op sociale media gaan ze sommige onderwerpen uit de weg. De oprichter van de Argentijnse mensenrechtengroep Dwaze Moeders is overleden. Ebe de Bonafini was 93 jaar oud. In 1977 vormden ze samen met 13 andere vrouwen de actiegroep Dwaze Moeders. Ze eisten opheldering over het lot van hun verdwenen kinderen. Tussen 1976 en 1983 verdwenen zo'n 30.000 tegenstanders van de Argentijnse junta. Het openingsduel van het wereldkampioenschap voetbal is gewonnen door Ecuador. Dat versloeg Qatar met 2-0. Beide doelpunten, waarvan de eerste door een penalty, werden gemaakt door Antonio Valencia. Ecuador was vooral in de eerste helft oppermachtig, maar ook in de tweede helft was Qatar kansloos. Het is voor het eerst dat het gastland van het WK zijn eerste wedstrijd verliest. Het weer, vannacht vooral in het zuiden nog een bui. Verder opklaringen en kans op nevel of mist. Het koelt af naar 5 graden in het zuiden tot min 3 in het noordoosten.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 that things Can only get better Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM I could have my Gucci on I go in my Louis Vuitton But even with nothing on Bet I made you look I made you look I'll make you double take Soon as I walk away Call up your chiropractor Just in case your neck breaks What you, what you, what you gonna do?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 Said I made you. beat the US to UK, NYC to LA. From sidewalks to highways, see, it'll never be the same. What I'm saying, my mind frame never changed, so you came and rearranged. But sometimes it seems completely forbidden to discover those feelings that we kept so well hidden. Where there's no competition, and you render my condition, though improbable, it's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me Picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify. So things will never be the same between you and I. We intertwined our life forces and now we're unified. and a home that's made of stone. tonight. Won't you turn around and just take it slow? I know what you're on at this time of night. When you turn around. you from the mirror, let you Everybody get down with me. Grip my hips and move me. Everybody get down with me. Grip my hips and move me. Grip my hips and move me. Everybody get down with me. Grip my hips and move me.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 Hold on to me. Hold on to me hold me, hold on to me, hold on to me, hold on to me, hold on to me. Hold on, hold on, baby, hold on, baby. Don't let go of my body. Well, on. Hold on to my body, baby, baby, baby. Hold on to my body. Me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, only me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, sexy me, me, me, me, me, sea muy desde que te perdí y nunca entendí por qué.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 You know I've been sitting and cause intending on that it didn't win it in. Wanna come again, again and again. Now tell me what you are gonna do. Can somebody, anybody tell me why? Hey, can somebody, anybody tell me why?